Uur. van Kesteren met het NOS-journaal. De Israëlische regering toont zich openlijk positief over de kans op een akkoord met Hamas over de gijzelaars. Minister Saar van Buitenlandse Zaken houdt wel een slag om de arm... omdat de onderhandelingen al eerder in een eindstadium zijn gestrand. Vermoedelijk wil Hamas alleen gijzelaars vrijlaten als er afspraken worden gemaakt... over een staakt het vuren en geleidelijke terugtrekking van het Israëlische leger. In de Gazastrook worden nog zo'n 100 gijzelaars vastgehouden... Tientallen gijzelaars die op 7 oktober werden ontvoerd zijn niet meer in leven. Twee mannen uit Iran zijn aangeklaagd voor een dodelijke droneaanval in Jordanië. Daarbij kwamen begin dit jaar drie Amerikaanse militairen om het leven. Een militie die wordt gesteund door Iran zat waarschijnlijk achter de aanval. Volgens de Amerikaanse aanklager hebben de mannen geheime Amerikaanse technologie geleverd... die werd gebruikt in de drones. Ze zijn aangeklaagd voor het schenden van de exportwet... en het verlenen van steun aan een terroristische organisatie. Het overleg tussen het kabinet en de zorgsector over een nieuw zorgakkoord is vastgelopen. De sector wil pas verder praten als het kabinet de onverwachte bezuiniging van 315 miljoen euro van tafel haalt. Dat geld is volgens de sector hard nodig voor opleidingen en het aantrekken van nieuwe verpleegkundigen. Eerder stapte al de gemeente uit het overleg kabinet wil geld bij de zorgsector weghalen om een gat in de onderwijsbegroting te dichten. De Franse president Macron brengt de komende dagen een bezoek aan Mayotte... het Franse eiland in de Indische Oceaan... dat dit weekend werd getroffen door een verwoestende orkaan. Het kan nog dagen duren voor duidelijk is hoeveel doden en gewonden er zijn. Mogelijk zijn er honderden en misschien zelfs duizend doden. President Macron heeft een periode van nationale rouw aangekondigd.